4 graden. Tot zover het nieuws. Met dank aan de NOS. Gaan we nu even relaxen. Even twee uur, geen coronavirus. Even de lekkere muziek opzoeken. Dit is tot 7 uur. Langs FM. Funk Funknight. sir. en Rieke. Je hoort de extended remix van deze plaat van Denise Williams. Maxi dus. 6 over 5. Langs hadden we een Funk Nights, de Funky, daar luister je En hier is Philip Bailey, Desire. you feel jaar 1983. James D. Train Williams, oftewel gewoon D. Train. Hier is music, maxi-versie. climb a mountain top. I See, yes! I can't. Dance With Me. En daarvoor hoorde je Rick James en Somebody The Girls Got. Half zes, dit is langs bij Funk Night. En hier is een geweldig werkje van Roy Ayers. Listen Now you know it's time to use your mind. Try to unwind. The sun will shine. God helps those who help themselves. Fast money. Get that money now. Fast money. Get that money now. All right. All right now. Everybody out there that needs love, say yeah right. I can dig it. Now, everybody out there that's looking for love, say yeah. yeah. Mm-hmm. That's cool. All right, now, everybody out there that needs some money, say yeah. Now, yeah. better get a job. All right. And you know that. Yeah. Alfie Silas en The Blue, En daarvoor hoorde Royales Roy en Fast Money 1982. En dit zijn de Conway Brothers. En dat is de titel. En dan oude je en The Mood hier bij The Funky. komt van de LP Kashif uit 1983. Zijn debuutalbum, zeg maar. 13 voor 6 langs FM Funk Night, daar luister je naar. Maar dadelijk nog een souvenir van The Shy 1983 en James Taylor. Daar sluiten we u één mee af. Daarna, na het nieuws van de NOS, hoor je deel 2 Langs de FM Funk Night van The Funky. En dit, dit is een souvenir. Funk Deluxe is dit. 1984. This time. Can't sleep at night. Bad motor scooter komt uit 1983. Het is de laatste van uur 2. Uur 1 moet ik zeggen. Van aflevering 124 van Langs Hem Funk Night. De Funky. James Taylor is het.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 Benders Adviesgroep, Stationsstraat 113 in Waalwijk. Zet de tijd op 6 uur. Langstraat FM. Langstraat FM. Nieuws. Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het blijkt dat veel ondernemers die de dupe zijn door de coronacrisis niet in aanmerking komen voor de acute steun van 4000 euro. VVD en D66 willen dat staatssecretaris Keizer van Economische Zaken dit snel rechttrekt. Als voorbeeld noemt VVD-Kamerlid Aartsen opticiens. Door de anderhalve meter afstandregel kunnen ze geen oogmetingen doen, toch vissen ze achter het net. Ook driekwart van de schoonheidsspecialisten krijgt de 4000 euro niet omdat ze praktijk aan huis hebben. Het digitale noodloket waar ondernemers terecht kunnen voor compensatie vanwege de coronacrisis ligt plat door een storing. Ook zou de site niet volledig zijn en sommige bedrijven codes niet herkennen. De website is gemaakt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Een woordvoerder meldt dat er zoveel aanvragen zijn dat het systeem is vastgelopen. Het telefonisch loket is nog wel bereikbaar. Wanneer de storing is verholpen is nog onduidelijk. Door de oproep om er vooral niet massaal naartoe te gaan, is het op de stranden vandaag een flink stuk rustiger dan normaal. Dat is te zien op webcams die hangen op de stranden van onder andere Scheveningen en Bloemendaal. Volgens de burgemeesters van die plaatsen lijken Nederlanders gehoor te geven aan de oproep om, in verband met het coronavirus, thuis te blijven en niet de kust op te zoeken. De boulevard van Scheveningen was vanmiddag zo goed als verlaten. In de Verenigde Staten is een bezorger van webwinkel Amazon op staande voet ontslagen. Hij had op een pakketje gespuugd dat hij had afgeleverd bij een adres in Los Angeles. Dat was te zien op de beelden van de videodeurbel. Mogelijk was de man kwaad omdat hij tijdens de coronacrisis moest werken, vermoedt Amazon. Het bedrijf spreekt van levensgevaarlijk en extreem onverantwoordelijk gedrag van de bezorger. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden kans op een bui met een winters karakter. In de rest van het land blijft het droog en is het wisselend bewolkt bij minima tussen de 2 en 4 graden. Tot zover het radio nieuws. Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl Funk legs and through for basketball when he was only three. Went all through school, then got his degree. The man's a legend, yes sirree. His MVP was for awesome play that made a league of the ABA. In every game he played first rate, then he got his license to operate. Operate, operate, operate. Operate. The man spent the years of his internship flying cross court like a rocket ship. One night he calls DT to go. The alien says he needs a name in order to play the basketball game. And judging by the kind of teams he'd props, it was only befitting to call him Doctor. They should call him Doctor Jack. Cause he can do it, he can do it in the slam. They should call him Doctor Jack. He can do it, he can do it in the slam. One time. Jam in de Slam. Het begin van deel 2 van aflevering 124 van Langs de Wem. Funk Night op deze 28 maart 2020. Daarnet kwam het spotje voorbij dat we je op de hoogte houden wat betreft de voetbalwedstrijden van RKC. Nou, dat spotje is, zit een beetje ongelukkig, staat een beetje ongelukkig. Zou hij niet uitgezonden moeten worden? Want dat kunnen we de komende maanden helaas niet doen. Hopelijk daarna, als alles voorbij is, we houden u weer op de hoogte van alle voetbalwedstrijden met betrekking tot eh, RKC. En dit is Change, Mutual Attraction. uit de playlist. En dit is een souvenir Switch Power to Dance. Komt uit 1980. En nou je Shango en Let's Party. Hier bij de Funky, bij Langstraat FM. Funk Nights is. Dus. playlist die belangs hadden in Funk Night. Shango was het en Let's Party Down. De funky dus, en hier is Cashmere en Keep It Up. the Keep me on my feet. yeah Edwards, I Just Wanna Spend Some Time With You. Souvenir in 1982 en je hoorde bijna de geheelde maxi-single. Langs zaten we in Funk Night nog tot 7 uur. Dan hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. En dit komt uit de playlist, de Gunchback Boogie Band. Daarna hoor je Sky en Bad Boy hier bij de Funky. 6 over half 7 precies. If want some fun. if you want some fun. Fun, fun, fun. If you want some fun. Fun, fun. Then I'm the one. Every woman has a passion. Girl, tell me what you want so I can know. You don't have to make a decision Just open up your heart and let it go. Girl. If you want some fun, fun, fun. If you want some fun, fun, fun, If you want some fun, fun, fun. Then I'm the one. I'm the one. Yeah. If you want some fun. Saturday Funk Night. En dit is Apollonia 6 en Sex Shooter uit de playlist. within. With a little bit of sound, we all get down. You know the funk is going all around. Because the girl is reprogrammable. She hurt your soul. And you know. Deep in the land where we're putting down. We're jamming on the sound. Can you feel it? Can you feel it? Don't be afraid of oh, the funk. Well, she creeps from within. Then she make you bend. Cause she jamming on the, the funk. She make you shake your room. The girl is reprogrammable. She hurt yourself. so. Oh, where you go? We're going on the sound. We're boogieing on down uh, with the real funk. Oh wanna dance on the disco floor and want you to go. I get up. <laughs> well, where the funk creeps in your soul, no one knows or where the creature goes. The girl got the hips, I like a battleship. <laughs> oh, where the funk goes, I know, I know. Oh. I hit me. I pat me on my back and give me a heart attack. Oh, girl, the way you move your hips, you make me lick my lips. You know there's a creature for every room, and there's a room <laughs> where you groove me, baby, or where you move me. Don't you I turn the off? I let her body hot. I let her turn you on. I with her vicious charms. The girl is reprogrammable, and she will hurt you so. She know where to go. Oh, where the funk is coming down, going round. Oh, hey Julio, are you jamming on the stereo? They call me Baby Gat. I'm jamming like that. Well, the girl got this kind of system that creeps inside your soul, make you wanna go. Oh, sir knows where you be. Or do you wanna get funny like me? Cause I'm jamming on the phone, and I make you shake your rump. I we standing on the phone. Oh, I say get up and let your body rock. I'm rocking down on the sound, boogie on down, get off. Oh, <laughs> this is the real funk, baby. We not messing around. Cause the funk is everywhere. Oh, and when the funk hits you in your soul, and it makes you want to go, get down, baby, on the real funk. You know, she got switches, she got gadgets, she got everything. The girl just messed with my brain. Brain. Say what? <laughs> All the creatures and the grooms. Or do you want your body to move? Get down. I want all you volunteers to raise your hands in the air and get down to the natural funk, the kind that's shaking your rump. Thank dit nummer beter van Rufus en Shaka Khan. Maar bijna net zo goed van Kevin Christopher Jans, Once You Get Started, souvenir uit 1986 was dat. De laatste van deze week. Na het nieuws van 7 eh, uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. En eh, ja, als alles goed gaat, dan zijn we er volgende week weer. Dat zal hij afwachten in dit soort tijden, maar ik hoop dat je genoten hebt van... Eh, de funk, de disco en de soul uit de jaren 80 even aan iets anders denken. Dan kun je ook dadelijk met Peter na 7 uur dus. Fijn weekend, fijne week, doe het rustig aan en, eh, en je handen wassen. mogelijk gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair regiobank. Benders Adviesgroep, Stationsstraat 113 in Waalwijk. Zet de tijd op 7 uur. Langstraat FM.